Premier Brown had de Chinese autoriteiten gevraagd het leven van de man te sparen. De 51-jarige man zou lijden aan een psychische stoornis. De Brit werd twee jaar geleden met 4 kilo heroïne opgepakt in de noordwestelijke stad Urumqi. Volgens een mensenrechtenorganisatie smokkelde de man de drugs nadat hem een muziekcarrière in China was beloofd. De organisatie roept de Chinese president Hu Jintao op de Brit gratie te geven. Mexico City is de eerste stad in Latijns-Amerika waar het homohuwelijk wordt toegestaan. De gemeenteraad nam met 39 tegen 20 stemmen een nieuwe wet aan die het trouwen van homo's en lesbo's mogelijk maakt. De wet die nog door de burgemeester moet worden ondertekend zal in februari van kracht worden. In de wet komt verder te staan dat homo's stellen kinderen mogen adopteren. Voor conservatieve Rooms-Katholieke tegenstanders van het homohuwelijk is er nog één mogelijkheid om de wet tegen te houden. Dan moeten ze naar het Hoge Rechtshof stappen om de rechters daarvan hun gelijk te overtuigen. Of ze dit doen is nog niet bekend. Reizigersvereniging Rover heeft kritiek op de manier waarop vervoersorganisaties hebben ingespeeld op het winterse weer. De NS had reizigers beter moeten informeren en spoorbeheerder ProRail had zich beter moeten voorbereiden, vindt Rover. ProRail zegt dat er gewoon te veel sneeuw is gevallen. Ook busbedrijven hebben volgens Rover steken laten vallen. De reizigersvereniging denkt dat er te weinig is nagedacht over oplossingen bij slechte weersomstandigheden. De NS geeft ook voor vandaag een negatief reisadvies. Er zullen minder treinen rijden en de treinen die rijden stoppen op alle stations. De NS adviseerde mensen gisteren al niet met de trein te reizen als het niet nodig was, maar veel reizigers probeerden het toch. Dat leidde met name op Utrecht Centraal tot grote drukte.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 Want ook dit jaar zenden wij hem uit. Winter in America is cold. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. En luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50. Yeah. van ZFM. Via de kabel op 100.